echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Mark van den Hoek, Langstraat FM. En wat is het weer lang geleden? Welkom weer bij de show met Funk Disco en Soul. Zoals vanuit Langstraat FM Funk Night. Change of Heart. Souvenir 1984 was dat. Nog bedankt aan Arno van der Meerakker die het voortreffelijk heeft opgelost voor mij de afgelopen maand. Hier is Jimmy Born. Belangs hadden we een Funk Night. Dit is Let's Do It. If you wanna make love all night, the time is right. Let's do it, let's do it. When you got me burning hot, I don't want to stop. Let's do it, let's do it. doing. Ain't no with long I thought of you. To have a real good time is my state of mind. This could van de Whispers. Eh, Tonight komt in 1983. Langs Radden Funk Night. 12 en een halve voor half zes. Zo, ik zit weer helemaal terug. We hebben helemaal terug op mijn plek, zeg maar. Hier in de studio in Waalwijk. Arno van de Meerakker, die heeft me de afgelopen weken perfect waargenomen. Heeft heerlijke maxi-singles gedraaid. Heerlijke funk, disco en soul. Ook tussen 5 en 7 op deze zender was dat. Een heerlijke funk night was dat. Vier heerlijke funk nights waren dat. Die hij heeft gemaakt. En dit is Steve Harvey. Dit is Tonight. Dadelijk hoor je Ollie en Jerry, gevolgd door de nieuwe van Billy Ocean. When I Saw You Haiti. Eh, Steve Harvey, dat was Tonight. 8 voor half 6 langs HDM Funk Night. Op deze 17 oktober 2020. Uit de playlist is dit. Komt dit, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ollie en Jerry. Electric Boogaloo. Je weet wel uit die gelijknamige film van dat jaar 1984. En hierna hoor je de nieuwe van Billy Ocean. Billy Jerry, Electric Boogaloo. En dit is een nieuwe Billy Ocean. Ik draai When I Saw You. De cd was trouwens ook eh, cd van de Maans bij Peters Platenparade. Hij komt een klein beetje als eh, mosterd na de maaltijd, maar ja. Yesterday I was sad and lonely now. Now today I feel so happy because girl it's you that I'm giving my attention to. And all I know since I met you at the party, because of you, I don't feel so lonely. you're the one that I love to have around me. You came along and set me free. When I saw you dancing in the corner. there's no doubt about it. From then on, there was no other with whom I wanted to spend my time. When I saw you, baby. so much we can do together. We got something that could last forever. No one else ever done this much to me. Done this oh, you like a song that I wanna keep on singing. With words of love that's never ending in my life. I will never make you sorry. Cause what we got is meant to be. When I saw you dancing in the corner, ooh, it really blew my mind. When I saw you, there's no doubt about it. From then on, there was no other with whom I want to spend my time. platenparade van Peter Sterrenburg. En nu hier langs hadden we Funk Night. En dan wordt het laatste gesproken. Langs hadden we Funk Night, dus zoals gezegd. Met heel vaak deze twee, Your Brian Peoples. Wat onbekender werk van ze. Who said that? T-Rock kwam uit de playlist. Kwart voor zes precies. Hier wel langs hadden we een Funk Night. Een LP-track van George Duke uit 1985. Dit is Got to Get Back to Love. En nou je souvenir van Norma Jean. Every bit of this love. Je luistert naar de Funky tot 7 uur vanavond hier op Langstraat FM. langs hadden we een fun night. Ze komt uit cheek. Het was Every Bit of This Love. Souvenir 1985. Bijna 6 uur. Dadelijk hoor je deel 2 van langs hadden we een fun night. Beginnen we dan met feedback. En dit is Baby Brother. Tot reclame en nieuws van 6 uur. Hier is Trance. I'm in the trance when I see you. because the things that you do. I want to dance, romance with you. I'll do what I have to do. Yes! door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. De is Juda met het Radio Nieuws. De gereformeerde kerk in Barneveld Centrum verwacht morgen toch meer dan 30 gelovigen toe te laten. Dit ondanks het dringende advies van de overheid en het overstag gaan hierin door de hersteld hervormde kerk in Staphorst. Hoeveel mensen zullen worden toegelaten wil de Barneveldse kerk nog niet zeggen, maar er is plek voor 250 mensen op 2 meter afstand. De kerk heeft normaal gesproken 2000 zitplaatsen. Afgelopen zondag waren er drie diensten met steeds 400 tot 450 bezoekers. Kamerleden van GroenLinks en SP willen dat premier Rutte uitlegt waarom de koning ondanks de lockdown naar Griekenland is vertrokken. Koning en zijn gezin zijn nog altijd niet teruggekeerd van die vakantie. Dat blijkt volgens het AD uit het ontbreken van de koninklijke standaard aan de vlaggenmast van Huis ten Bosch. Willem-Alexander liet gisteravond na een storm van kritiek weten dat hij en zijn gezin hun net begonnen vakantie zouden afbreken. In een voorstad van Parijs heeft de Franse politie afgelopen nacht nog eens vijf mensen opgepakt na de onthoofding van een leraar. Onder hen de ouders van een van zijn leerlingen. Ook zou een van de arrestanten minderjarig zijn. Eerder werden al vier familieleden opgepakt van de Tsjetsjeense dader. politie schoot die vlakbij de plek van zijn terreurdaad dood. De leraar moest het ontgelden omdat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting cartoons van de profeet Mohammed had getoond. Zo'n 120 Albert Heijn supermarkten in Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland vertonen lege schappen op de versafdeling. Een brand gisteren in het distributiecentrum in Tilburg maakte 8000 pallets met verswaren onbruikbaar door rook- en roetschade. Vuur ontstond in een vrachtwagen die er aan het lossen was, maar sloeg al gauw over naar de loods met versproducten. Het op brengen van de versafdelingen van de supermarkten gaat volgens Albert Heijn nog zeker drie dagen duren. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordwesten een enkele bui. Het koelt komende nacht af naar 0 tot 8 graden met lokaal vorst aan de grond en in het zuiden kans op mist. Morgen is het overwegend bewolkt en droog en opnieuw maximaal 12 graden. En tot zover het radionieuws. Ik ben Michiel Klaassen met het regionieuws. Een man die in juni in Kaatsheuvel met een auto inreed op drie agenten moet 20 maanden de cel in. Hij is onder meer schuldig aan poging tot doodslag, vindt de rechter. In de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel had de politie een deel van de weg geblokkeerd omdat de auto waar hij in zat gestolen bleek. De man kreeg een stopteken, maar reed volgens de officier van justitie met 50 km per uur op de agenten in, die opzij moesten springen. Zoals ook een oudere vrouw die in de buurt was. De Centrale Carnavalsvereniging Schoenlappersland te Waalwijk heeft besloten om voor carnaval geen centraal georganiseerde publieksevenementen te programmeren. Deze beslissing is genomen met instemming van alle aangesloten verenigingen. De gezondheid van de leden, doelgroepen en andere participanten is leidend voor deze beslissing, aldus Joep van den Hoven, voorzitter van de vereniging. Blijdschap bij actiegroep Stop Gas in Loon. Totaal onverwachts heeft het energiebedrijf Vermilion besloten om toch geen gas te gaan winnen in Loon op Zand. Ze hadden twee jaar de tijd om te gaan boren, maar ze hebben nu laten weten dat ze geen gebruik maken van die vergunning. Meer nieuws vindt u op langstraatnieuws.nl. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Info en hits. Funky. Funk Night. langs Hardware Funk Night, deel 2. Tot 7 uur vanavond. We hebben ook nog een stukje RKC, zo rond kwart voor 7. Dan belt Lucas Palidas in. Met het nieuwste voetbalwedstrijd, voetbalnieuws. <laughs> voetbalwedstrijd, voetbalnieuws, Dat moet ik eigenlijk zeggen. Tja, mijn nieuwe prothese, tandprothese, zit nog niet helemaal lekker. Misschien hoor je het. Ik hoop van niets, maar ik doe mijn best, misschien is het volgende week al beter. Dit zijn de Jets, I cross my broken heart. two chicks on the side, One, two, one, two, three. Sir Jasmine hoorde je bij Langs en Funk Night. There's something you can do was dat. Dit is Langs en Funk Night tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Souvenir nu van Shanice Wilson. Can You Dance? Komt uit 1987. you have life, my life, my life. Oh, in the sunshine. Everybody loves sunshine. Sunshine. Everybody loves sunshine sunshine. Folks get down. Folks get down in the sunshine. Really do, yeah, yeah, yeah. Sunshine. Everybody loves. Folks get round in the sunshine. Brass Construction Dangerous, dat was eh, een Souvenir 1984. Daarvoor hoorde je Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, de uptempo live versie daarvan. Ik weet nog niet uit welk jaar het is, maar in ieder geval heel erg lekker. Lekker. En dit is Quincy Jones. Listen up, just ran out of time. no waking up. That he took a chance and stepped across the line. On broken heart he left behind. latest arrival and rhythm methods nieuw in de playlist. We gaan even naar Louis Johnson, die weet wel, die van de Brothers Johnson. En daarna gaan we naar Lucas Palidas voor de wedstrijd RKC Hercules. Hercules. De aftrap in ieder geval om kwart voor zeven. Over een paar minuutjes gaan we even naar hem toe. Eerst even deze. eentje van de Brothers Johnson. Louis Johnson, om precies te zijn. Nou, het is 12 over half 7. We gaan snel even naar het voetbal. Ja, Lucas hallo. Ja, hallo. Ik mag jullie vanavond meenemen naar het oosten des lands. Op precies 133 kilometer van de Langstraat Studio eh, gaat de RK7 vanavond haar vierde, eh, vierde wedstrijd dit jaar voetballen. En dat is uit tegen Heracles. Ehm, dat doen ze eh, dit is voor RK7 vanavond de eerste wedstrijd die ze zonder publiek gaan afspelen. En in een stil stadion, zonder publiek, komen de spelers inmiddels het veld oplopen. Uh, heeft tot nu toe vier punten, heeft alleen van ADO gewonnen. En heeft een puntje gepakt tegen PSV het stadion. Eh, tegenwoordig heet dat Erve Acito, na het schoonmaakbedrijf Acito. Vroeger het ouderwetse Polman eh, stadion, wat destijds nog wel een beetje het Mannenmakerstadion eh, deed denken. Inmiddels is er een tweede ring opgebouwd en huisvest het maar liefst 15.000 stoeltjes. Ehm, de herinneringen even voor RKC aan deze plek. ooit werd de degradatie in 2010 hier definitief beslecht. Laten we dat gauw vergeten. En vorig jaar werd er in de beker met een B-team met 4-3 verloren. En eh, was het de laatste competitie voor de lockdown, de laatste competitiewedstrijd voor de lockdown. Met een, eh, die resulteerde in een 2-4 nederlaag. Nou, dan gaan we even naar Heracles. Wat zijn nou precies de, de wapens die Heracles vandaag uit de kast kan trekken? Eh, ja, meteen daaruit zal Sylvester van der Water springen natuurlijk. jongen die in belangstelling stond van de Amerikaanse clubs. Is gebleven, wel een wedstrijd afwezig bleef. Net zoals Bergse zo ook afwezig bleef van de training toen hij graag een transfer wilde forceren. Dan gaan we de opstelling van ons RGC want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in het de goal staat uh, Centraal achterin mogen Meulensteen en toeba mogen eh, eh, zijn opgesteld. Bakari op rechts, Wouters op links. Centraal controleren op het middenveld mogen Anita en Olzak hun kunstje doen. En op 10 achter de spitsen speelt Tahiri. Aan de buitenkant wordt uh, basisdebutant uh, en Jonji, uh, of en Gonge, een hele moeilijke naam. Vergezeld door So op de linkerkant. En Damascan met het futuristische nummer van 99 staat in de spits. En als u luistert, dan hoort u de scheidsrechter fluiten, want we gaan aftrappen voor de wedstrijd. Nou, de scheidsrechter wacht nog even. Dan gaan we, gewoon nog even naar de wissels kijken. Eh, wat opvalt is dat de afwezige Vaas en Efmofides zijn. Uh, jongens waarvan toch wel rot gaat dat ze eh, last hebben gehad van de recente corona-uitbraak. Eh, waardoor tegen Pexvoll niet gevoetbald werd. En net zojuist liet Fred Grim tegen Fox Sports nog weten dat, corona, dat door corona ook van de wiel nog niet is aangesloten. RGC is inmiddels afgetrapt. de bal wordt inmiddels achterin rondgedikt. De bal is bij Meulensteen. En eh, zo gaat eh, Fred Grim in deze formatie vanavond proberen de drie punten veilig te stellen. Met eh, eerste balbezit werkt bij Van RGC op de helft van Heracles. Is ermee een feit. Nou, ik hoop u vanavond nog een paar keer te horen. En laten we hopen dat dat is omdat er heel veel vanuit Waalwijkse zijde gescoord wordt. heerlijke plaat. Lilo Thomas en Your Got A Hold On Me. Vijf voor zeven. Als het nodig is gaan we even terug naar Lucas Palidas. Voor de voetbalwedstrijd RKC Hercules. En dadelijk hoor je Peter Sterrenburg na 7 uur. Die gaat natuurlijk door met dat voetballen. Ah ja, well you're listening to the Arrington's Bandstand. Als het goed is, dan hoor je me volgende week weer. Hier bij de Funky. Tot volgende week. Veel plezier met Peter dadelijk. Een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Doei! Feel the music in your soul Cause you came here to rock and roll Don't be afraid to party shame, let's get Deny it, there's no use. Let the passion deep inside of you come out. Maybe it's the beat, the sound of the horn that keeps you jamming with me. Oh. You know your motion makes me burn every time you do a fancy turn. Slip your hips in my direction, straight you to my affections. Oh, mama, don't you see your rhythm's telling me we can get it on, baby, through strong communication. the one. It's on the De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandigheid.